en raakte minstens 170 mensen gewond. In een interview met een Russische krant zegt de president dat hij de directie van het vliegveld voor de slechte beveiliging verantwoordelijk houdt. Met VRF heeft zijn geplande bezoek aan het Wereld Economisch Forum in Davos uitgesteld. Hij wil eerst met adviseurs praten over extra veiligheidsmaatregelen op luchthavens en andere grote verkeersknooppunten. Inmiddels zijn 18 van de 35 slachtoffers geïdentificeerd. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er voor zover bekend geen Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij de aanslag in, Marokko, in Moskou. Het weer nog regen, maar vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog. In het zuiden blijft het tot ver in de middag regenachtig. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen is het bewolkt en soms valt er wat regen of natte sneeuw.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 <laughs> Mag je toch wel zeggen. de police met natuurlijk Sting. met Stuart Copeland en die andere Gordon Sumner heet hij geloof ik. Eh, dat, waren ze, dat, was, dat was Sting. Ik moet zeggen Andy Sumner. Dat is die andere. En dan eh, heb ik ze volgens mij alle drie gewoon eh, genoemd uit het blote kopje. Zeven minuten over vier. Welkom terug bij het laatste uur zondag in Kennemerland. En ja, waar we het veelal even over de muziek gaan hebben. Bloemendaal speelde vanmiddag tegen Zwanenburg. Het werd gelijkspel 1-1 en daar zullen de beide niet zo gek veel mee opschieten. Zwanenburg misschien ietsje meer dan Bloemendaal. Want Bloemendaal stond eh, wat verder af van eh, de Zwanenburgers. Dat eh, is het verhaal van dit moment. Volgende week zit ik hier trouwens weer met een zondag in Kennemerland. Dan gaan we weer hetzelfde laken en pak doen als het zo doorgaat. Hoewel ik dat ook niet eenmaal zeker weet. Je weet het nooit hoe een week gaat lopen, een dasverband. Weer terug naar de muziek. Muziek uit de buurt. Uit Haarlem wel te verstaan. Bent die eh, een beetje het uh, rustig aanscheiden doen. Omdat een van de, de, leden van Alpha Box ergens ja, een sabbatical eh, van een paar maanden heeft genomen. Maar goed, de muziek is er niet minder om. Dit is Cinder Shell van, ik zei het al, Alpha DJs these days walking in the club with a briefcase full of cheap taste. Thinking 80 shit, give me a break. Full of teenagers, ages, easy fakers. Those stuck up in the magazine pages. Those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show they got some flow. We got newcomers, long goners, John Doe's, coke heads with long toes, pirates screaming, cats are stealing. I know how that may sound and seem, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man, don't eat it. just walked through in all. What to do? Shit, who to call? Is it you? Quick was clue at all. Trying to get a little bit information, turn it to a little bit inspiration. Shit, I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy. On the radio, yeah, the radio. Play me that same old shit. On the radio, yeah, the radio. Play me that same. Ja, ze waren ooit in november 2009 eh, eh, hier eh, gesignaleerd in de studio. Hebben ze twee nummers gespeeld. dat was bijvoorbeeld... nou, ik zal het je wel even laten horen hoor. Want we hebben ze hier ook echt gehad. Misschien een klein stukje laten horen. the right track and leave the whack facts. And behind and I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. Hoewel dat natuurlijk niet uh, de echte versie is. Dit is uh, de versie, want dit was uh, natuurlijk hun eigen versie. Maar wij hebben ook een, ja, een versie van Riddle Raps. Hier. Dit, dit is bij ons opgenomen. Van Chef Special dus. feel like I could catch that tight vibe. I feel like I could take a step back and might find the right track and leave the whack facts and behind. And I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. It's alright, but then again, I'm gonna let that. I rewind, I rewind. It's like a backpack. But through life with all kinds of little setbacks. But never mind that side, cause yo, we got that riddle rap in your head. Sit back, relax, yo, cat. Listening to this and feel glad. If you still feel bad, we can have a little chat. Think about a I write a million similar to this. Ah, dat is een indruk eh, zoals het er eh, toen aan toe ging in november 2009. Ik weet niet of ik hem eh, verder door kan krijgen wat, wat dat er gaat. Ik hoop het wel. Ik kijk of het lukt hoor. Of we dat eind ergens mee kunnen, kunnen nemen. want, ik zeg het niet zomaar, de heren zijn bezig met nieuw albummateriaal. En dat albummateriaal, dat wordt dus gepresenteerd op het in het patronaat 18 maart. Dan zullen ze daar uh, eh, acte de présence eh, gaan geven om hun album eh, te promoten. Het gaat goed trouwens met die band, want ze staan toch behoorlijk in het middelpunt van de belangstelling. ze zijn opgenomen in het 3FM Serious Talented programma. Nou, en dat wil al heel wat zeggen. Dus ja, het, gaat goed met die band. En 18 maart, dus dan kan je dat alvast even noteren in je agenda dan zijn ze dus eh, gewoon in het eh, patronaat te horen. Ik zal je nog eventjes het eh, laatste stukje van dus de Riddle Raps, zoals ze dat hier hebben opgenomen. juist. Inderdaad, bij ons dus hier. En het was hier een dampende omgeving. Want eh, eh, dat ruit wat we, waar ik nu gewoon eh, doorheen kan kijken... dat was toen helemaal beslagen, om het maar zo te zeggen. Want ja, het, het spatte er toch wel een beetje vanaf. Hadden ze net de EP uitgebracht. dat, dat ding dat heb ik hier nog ergens liggen. Het zat helemaal ingesield, geloof ik. Eh, ik weet het niet. Hungry heet die, die EP. Eh, die zat ergens ingezield in een een of ander... Ja, je kent dat wel. Bij eh, de afdeling vleeswaren van de AH, van de Appie. Dan, daar zat hij gewoon ingezield. En toen zei Joshua Nollet... Ja, we willen dat ding wel kwijt. Maar het is dat de gek ervoor geeft. En toen heb ik er dus een tientje voor neergelegd. Dus nou ja, niet, niet eh, wetend dat die jongens dat eh, goed konden gebruiken. En eh, ongeveer, een, nou wat zal het geweest zijn, vier, vijf maanden later waren ze ineens bij, uh, bij Stenders ineens te horen. Dus kun je nagaan hoe snel het met deze band is gelopen. Ja, zo raar kan het in een muziekleven eerlijk gezegd wel wat gaan lijkt het wel. Dan gaan weer eh, terug eh, naar, eh, ja, naar de landelijke muziek. De landelijke muziek die ook we kennen. En één ervan is Anouk. En Anouk geeft ook hier en daar les op conservatorium. Of conservatoria voor de popmuziek.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 broken. It's easier to burn. hands with strength. Dice was dat van eh, Hotel Wazinski. Alex Heemskerk heet hij eh, officieel. Eh, en soms noemt hij zich ook wel eens Alex Wazinski. En een van de mensen die je daarop hebt gehoord... die dame die je op de achtergrond hebt kunnen horen... dat was Vrouwke van S... Nou wil ik toch iets eh, kwijt hoor, eerlijk gezegd. Maar eh, ze heeft eh, nu een hele zachte stem. Maar ze kan ook behoorlijk wat een toeter opzetten hoor. ga maar eens even luisteren naar, de, naar dit nummer bijvoorbeeld. En dat was van een eindexamenproject van die eerder genoemde Daan van Putten waar ik het al over had. En hij zei gisteren al, moet ik eens de buurmama weer eens waarschuwen. Ik zou het maar doen Daan, want dit is hem weer. Gangster met No Disguise en vrouwke van Eerst dus. They said it all, but just you'll keep on living to just come back like nothing's happened. Expect me to move. Eh, met een rode draad eh, van eh, Fabian de Dammers is nooit weg. Daarvoor hoorden we een, een uitvoering van Gangsters No Disguise met de vrouw van S. die de liedzang voor de rekening nam. Maar die was ook al eerder te horen in het nummer daarvoor met de Dice van, van Hotel Wazinski. Maar wat, wat ik nou nog in deze notendop van deze drie platen nog wil opmerken... is in ieder geval bij het laatste nummer... daar circuleert op YouTube een, een aller aardigste videootje, eh, videoclipje die gemaakt is in eh, de tijd dat eh, Fabiana dus meedeed in de finale van de Grote Prijs van Nederland. En die ze uiteindelijk ook wist te winnen. Zowel de publieksprijs als de juryprijs weten te winnen. Ja, dan, dan, dan ben je dus toch wel een hele goeie. daar staat een, een video op. Nou, en als je dat nummer dan afdraait, dat nummer wat ik net heb gedraaid, Can't Say No. Dan hoor je dus hoe eh, de emotie erin verwerkt zit. En ik vind, als je dus een eh, muzikant bent, dan mag je dus ook op het podium emotie laten overbrengen op het publiek. En dat was heel duidelijk wel te merken in eh, dat videoclipje. Dat, zeg ik er dan maar even gauw gewoon bij. Juist, vier minuten over half vijf geworden. Uh, Electropop hadden we dus in de vorm van twee nummers van BS Noir. Ik vind het een ja, een ontdekking van deze, deze middag, eerlijk gezegd. Plus het nummer van uh, Alive, Familiar Stranger. Dit is ook zo'n uh, zo'n goed nummer eigenlijk. Maar eh, deze man, die, die kwam ik vorig jaar tegen in Sowieso in het, eh, in het Witte Theater. Toen speelde, ze, eh, speelde hij daar eh, met, met een aantal mensen. Met onder andere Suus de Groot en met Daan van Putten. De man die van Gangster afkomstig is. En vervolgens dacht ik van... Ja, het is electropop ook. En electropop op een, op een hele leuke manier eerlijk gezegd. Hij heeft ook zijn opleiding aan het conservatorium volbracht eindexamen deed hij in Panama. Was ik ook bij. En dat deed hij ook leuk. Weer met dezelfde begeleiding eh, erbij. Met, eh, met eh, onder andere dus Suus de Groot en Daan van Putten. Dat, dat vond, ik wel heel erg grappig hoe hij dat deed. En ja, ik heb een hele tijd weer even niks van hem gedraaid. Maar ik ga dat nu toch weer eens even rap veranderen wat, wat dat er gaat. Ik heb het over Julian Cassette en Fly Away. Nou, oordeel zelf, want als dit geen electropop is, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Eh, Flyaway leek het ook nog even voor Stefan Groothuis... dat hij uit het eh, WK van het eh, wereldkampioenschap schaatsen zou verdwijnen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. We zagen net al belden dat hij gewoon te vinden was... in de catacomben van, van Heerenveen bij het ijs... Ja, bij het ijswalhalla daar. Tjalf. Want op de WK Sprint is de disqualificatie van Stefan Groothuis, lees ik hier op teletext ongedaan gemaakt. De Empenaar werd wegens de overtreding van de lijnenregel, de Dr. Bibberregel, op de tweede 500 meter gedisqualificeerd. Maar het protest van de KNSB daarentegen werd gehonoreerd. Groothuis reed zijn race als eerste van... Eh, als eerste van... Nou, en dan staat het een beetje heel raar. Tegen Lee Kyo-hoek. En de Zuid-Koreaan won in een barenkoor, Namelijk met 34-7. En nam het klassement de eerste plek over. Van diezelfde Groothuis. Controlrijder werd eh, met die 35-56, want hij eh, kwam daar vet achter. Eh, twaalfde en zakte in het klassement naar de vierde plaats. De seizoen onder de 35 seconden, 34-99... Nou ja, goed, er staat een beetje hele rare dingen in. Schroothuis moet op de 1000 meter nu één seconde, anderhalve seconde goed maken op Lee, wiens landgenoten Mota Bom. Eh, tweede is op 0,75. Charney Davis staat derde op 1,41 van Lee. Het staat een beetje heel erg raar. de, de, teletext hier in de studio schijnt niet helemaal eh, goed te werken. Dan zitten er een aantal dingen in die er helemaal niet in thuis horen. Zo ook dus eh, een aantal regels eh, die erin zijn. En regels zijn regels, volgens eh, de officials van de ISU. En dan moet ik altijd weer denken aan als die mensen daar dus gewoon met een jasje en zo'n, ja, hoe moet ik met zo'n met zo'n walkie-talkie met zo'n eh, met zo'n ding waar je in kan spugen. En dat, dat hangt dan een beetje zeg maar, eh, op je borst. Hè? Dat kan je dan vastklippen. Nou, dat zijn dan mensen die, eh, of mannen die dan thuis niks in te brengen hebben. Joep van het Hek zou zeggen, die moeten door het kattenluikje naar binnen. En dan kunnen ze eindelijk op een zondagmiddag in Tjalf kunnen ze zich eindelijk helemaal uitleven. Want dan hebben ze wat te vertellen. En dan mogen ze dus mannen gaan disqualificeren die dan met twee keer een schaats over een lijntje heen eh, gaat. Waar hebben we het in vredesnaam over? Maar ja, ik kan me wel eens... Eh, eh, heel, over heel veel dingen kan ik me dus opwinden. En hier dus ook. Nou ja, goed. Eh, het is nu gelukkig allemaal een beetje rechtgebreid. Gelukkig dat we onze eigen schaatsbond hebben... die de eigen schaatsers dus niet helemaal letterlijk in de kou laat staan. En dat is me goed ook. Use Somebody. Kent iedereen wel van bijvoorbeeld The Kings of Leon. Maar eh, er is ook eens een, eh, Nederlandse zangeres die tegenwoordig resideert in Amerika. En schijnt ook, eh, geloof ik, in Engeland. Maar die heeft dit nummer nog eens een keer opnieuw opgenomen. En dat is, toch, dat is toch ook een hit geweest in Nederland. Van Laura Jansen is dat. En haar versie van The Kings of Leon.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 Aanstaande donderdag hier bij ZFM zijn ze te gast. Dus dan eh, kun je dat eh, allemaal even heel fijn horen wat zij te vertellen hebben over hun cd, hun album... Light Up The Night. En eh, daarachter hebben ze natuurlijk ook nog... Eh, of ja, daar hebben ze natuurlijk ook hun eigen muzikale voorkeuren. Wat ze zelf in hun cd-rekje hebben staan. En ik zou natuurlijk het ook heel erg leuk vinden... als we het eh, hebben over hun, ja, over hun kroegentocht... Ja, kroegen optreden in, in Groningen. ten tijde van het Eurosonic Noorderslag Festival. Wat zich daar heeft afgespeeld. Dus ja, het, eh, het kan nog heel erg eh, interessant worden. Tot aan het nieuws van 5 uur. Want het programma sluiten we af, eh, vrienden. Zondag in Kennemerland is volgende week weer, weer met mijn persoon. En hoe het er dan verder uitziet, zien we wel weer. En nu sluiten we af met een echte dance act. De man die in 2009 bij de Grote Prijs van Nederland daarvoor in aanmerking kwam.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 De brand brak gisteravond laat uit in het huis in Hulland Ward, een dorpje in Midden-Engeland. De woning brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Steeds meer orgaantransplantaties worden gedaan met organen van levende donoren. Vorig jaar nam dit aantal met 13% toe, naar bijna 500. Daarbij wordt een nier of een deel van de lever voor een, van een levende donor getransplanteerd. Uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting blijkt verder dat het aantal donoren ongeveer gelijk is gebleven aan 2009. Ruim 200 mensen hebben na hun dood één of meerdere organen afgestaan. Met die organen zijn bijna 640 patiënten geholpen. Alle winkels van de elektronica-ketens Its en Prijstopper zijn per direct gesloten. Ook de webwinkel modern.nl is dicht. Het moederbedrijf van de elektronicazaken Impact Retail heeft uitstel van betaling gevraagd. Door de grote concurrentie kan het bedrijf het hoofd niet meer boven water houden. In totaal heeft het bedrijf 118 winkels en